Ik denk dat wat er nu gebeurt, een oorlog in Europa, die enorme agressie eh, van Rusland in, in, in Oekraïne. Eh, waarvan je gewoon voelt, het is wel NAVO op Oekraïne... maar het is eigenlijk ook een bedreiging voor ons voor onze normen en waarden, voor onze vrijheid. En dan moet je er juist zijn als NAVO. En ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat de Nederlandse krijgsmacht daar zijn een steentje aan bijdraagt. En dat is wat we hier in Roemenië ook doen. In Roemenië komt waarschijnlijk een NAVO-missie met bijna 250 Nederlandse militairen. En er gaan vrijwel zeker Patriot-raketten naar Slowakije. Met die luchtverdedigingswapens gaan 150 Nederlanders mee die kant op. De benzineprijs stijgt morgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne opnieuw flink. Een liter benzine kost morgen 2,40 euro, 6 cent meer dan vandaag. Diesel wordt vanaf morgen 8 cent duurder. Dat vriesprijs voor een liter komt morgen uit rond de 2,15 euro. Het lukt de veiligheidsregio's om elk 2000 plekken te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. En dat betekent dat er al snel 50.000 mensen kunnen worden opgevangen. Regio's willen onder meer hotels en leegstaande kantoorpanden daarvoor gebruiken. En er is een nieuwe tussenstand binnen op de actiedag voor Giro 555. Het nieuwe bedrag van de inzameling voor de slachtoffers in Oekraïne werd net bekendgemaakt. 3, 2, 1. Het nieuwe bedrag voor is... Oekraïne. 53 miljoen euro. Wauw. Oh, wauw. Tot 11 uur vanavond wordt er nog geld ingezameld. En dan weten we ook het eindbedrag. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat op een aantal plekken ook vriezen.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 Still, I bring the autumn. I fill a house that whispers through tall trees, from figures in the clouds, a phantom saint fires I start. ook eh, behoorlijk eh, nieuwsgierig eh, wat dat album Passages nu gaat inhouden. Want dit komt er ook op te staan. Dit is alweer de derde single van Francis' album Blake nummer dat heet On Darkness. En ik vind hem gruwelijk goed. zeker ook in het licht van de actualiteit. Past hij? zeker, dit, dit nummer. Frans de Blaak is degene die achter Francis Alban Blake huist en schuilt. Maar op een gegeven moment heeft de filosoof of beter gezegd muzikale filosoof met een poëtische inslag besloten om vrijwillig ergens van deze aardkloot te vertrekken. Tenminste, hij wil gewoon eh, niet gevonden worden omdat hij eh, eh, een beetje moeite had met het leven zoals het nu aan de gang is. Maar had wel een aantal muzikale dingen achtergelaten. En dat was de reden voor Frank Bond. Om dat allemaal opnieuw een beetje te gaan catalogiseren. En daar is dan dit eh, zo'n beetje uitgekomen. Voor de mensen die ehm, eh, nu op een gegeven moment een beetje zitten te kijken... die denken van, hey, eh, er gebeurt ook nog wat op televisie. Klopt, dat, dat doen wij ook. Als er hier live optreden is, dan gebruiken we ook het tv-kanaal. En, dat kan ik ook met enige gepaste trots zeggen... het is niet alleen Ziggo die ons doorprikt. Nee, we hebben ook nog tegenwoordig het KPN-kanaal voor onze rekening. Eh, tenminste, gekregen. Eh, KPN eh, geeft ook het signaal van deze fijne omroep door. Als je op tv zit te kijken is het kanaaltje 1367. En op de radio is het 1067. En voor Ziggo geldt ZFM TV kanaal 40. En anders op de radio tussen haakjes 1915. Dus 1915. Of 915. Dat eh, is het eh, wat ik even moet doorgeven. Ehm, want anders krijg ik ruzie met de penningmeester. En eh, die was daarmee bezig geweest. Dus bij deze heb ik dat gedaan. dat is dan even meteen het, het één. Nou weet ik niet of de heren al een beetje op weg zijn, op stoom zijn... en of ze nogal klaar zijn. Volgens mij niet. Nee, ik zie een hoofdschuddende Marcus van Dam. Nou, dan gaan we nog eventjes door. Um, dat, eh, dan hebben we nog eh, genoeg dingen om te kunnen laten horen. Bijvoorbeeld deze van Panda Noir, Want dat is het laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. Ze moeten bekend zijn van Melle. Want Panda Noir dat zegt hem alles. Drunk is de nieuwe single. is eh, weer geschreven door Dick Zinnige. Eh, maar hij eh, voert de muzikale arrangementen eromheen uit. Tobias Bader. En hij zingt het ook nog eh, dit keer ook samen met iemand. Eh, Brad Maldau eh, was ook die andere stem die je erbij hebt kunnen horen. En Tobias Bader is ook een van de mensen die hier twee keer toe in de studio is geweest. Dus ehm, hij is ook langs geweest. straks gaan wij luisteren en kijken naar Mellen. Want ja, kijken dat kan op meerdere manieren hier is Antwoord op het tv-kanaal. Want we hebben hier ook het tv-kanaal. Ehm, en dat is dan een stukje visual radio, om het even netjes eh, te zeggen. En eh, daarbij hebben we ook nog YouTube, oftewel Jij Buis. Dat hebben we ook. En eh, dat, dat zijn eventjes de huishoudelijke mededeling. Dat zo dadelijk. Nu weer even muziek. En dat is het nieuwe single en het nieuwe materiaal. Of het meest recente materiaal, want vorige week heeft ze het uitgebracht. Eigenlijk alweer bijna twee weken terug. Ellen B met Uncomfortably New. does it mean when you don't fit in? What do you mean when something's old news? And why do I keep staring at the ground and hope he'll swallow me up? What is meant by not making it? And why is something? it's a certain brand and status is a thing, and others decide your worth. Everything feels uncomfortable. Everything feels uncomfortable. Everything feels uncomfortable when you are. maakt niet uit. Um, Elena May was dat met Uncomfortably New. Um, ik zit eh, trouwens even het nieuwsbericht... Eh, waar wij eh, de komst van Melle hebben aangekondigd op onze eigen website. Want ja, die hebben we ook. www.altfm.nl en in dat nieuwsbericht heb ik ook nog eh, gelijk die uitzending eh, die eh, Melle toen deed. alleen Melle heeft nu een t-shirt aan, maar daar had hij een soortement van grijs dingetje. Maar ik zit dat beeld te bekijken en ik denk, verdomme, ik heb hetzelfde truitje aan als op 28 februari 2020. En nou, ja, <laughs> het is, het is gewoon echt heel bizar. Maar goed, Melle, welkom en fijn dat je er weer bent. Ja, thanks. Want er is in die tijd wel alle Jezus veel gebeurd, hè? Zeker, ja, heel veel gebeurd. Ja, eh, nieuwe muziek. Ja, eh, eh, want in de tijd dat wij elkaar spraken... toen was je geloof ik bezig met je tweede EP. Ja, klopt. Ja, want je had één EP had je al af. Ja. Ehm, en nu ben je bezig met When the Night is Full of Spice. Ja, dat is de derde alweer. Derde EP ondertussen. Ja. En die komt 22 april uit. Ja. En daar heb ik natuurlijk net de laatste, laatste losse single van uitgebracht. How I Long. How I Long, ja. Eh, even vertellen van wat er eigenlijk eh, allemaal eh, met je gebeurd is. Want ehm, je bent op een gegeven moment eerst bij de Robak, daar wordt geweest. In die ja, uh, laten we zeggen, die niet afgemaakte cyclus. Eh, ja. de, voorrondes werden wel gedaan, maar de finale, dat eh, was helaas pindakaas. En dat heeft nog, ja, dat is, die is nooit verder meer gespeeld. Maar voor de mensen, goed nieuws, Robakda wordt gaat zaterdag weer van start. Dus, Mooi. ja, en daar zat jij ook in, in, die, mhm. in die cyclus. En wat, hoe, hoe is men dan op een gegeven moment toch bij jouw muziek terechtgekomen? Heb je er zelf veel aan gedaan of hoe is dat gegaan? Ja, ik, dat had je natuurlijk de hele corona gebeuren, maar maar ik heb toen nog wel veel eh, solo opgetreden ook. En op een gegeven moment bracht ik een liedje uit, On The Road. En mhm, mhm. die was toen ook wel uit toen ik hier, toen ik hier was. Ja. Eh, en die werd lekker veel geluisterd. En ehm, op een gegeven moment werden we ook een beetje op de radio gedraaid. En eh, dat is vooral heel lekker gaan lopen. Dus eigenlijk online en op de radio is alles een stuk beter uh, gegaan. Ja. En ehm, ja, dan heb je alleen nog het live aspect. Maar goed, daar is iedereen al mee te ja. plooien Dus eigenlijk gaat het gewoon heel goed. Ja, want de radio was natuurlijk wel een eh, prettig, eh, prettige uitkomst. En zeker als je dan op de landelijke radio. Want eh, laten we zeggen, je bent twee keer bij Giel Belen geweest. Twee keer bij Giel en ook nog eh, eind van de zomer een keer bij eh, Leo Blokhuis geweest. Ook bij, nog. Eh, Jan Willem, ja, het was echt... ja, Jan Willem ook nog. Ja, ja, ja. je, je, hebt ze bijna allemaal gehad. Bijna allemaal afgestikt daar, ja. <laughs> Ja, nou ja, goed, Leo Blokhuis is... ja, daar zitten ook mensen die wij hier hebben. Paul Bont bijvoorbeeld, Ruud Houweling is er geweest. Nou ja, dat, dat zijn toch eh, mensen die, eh, die ook eh, daar nog wel eens op duiken. Dus, dus, dus, in dat opzicht zit je wel in goed gezelschap. Ja, um, en de ochtendshow is, ja, dat is jouw muziek uitstekend voor geschikt, denk ik. Dus, dat denk ik ook. Ehm, <laughs> maar goed, je zegt het al, bezig met, met de EP. hoe, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ehm, ja, het is bijna een jaar geleden al dat ik ermee ben begonnen met mhm. het hele proces. Ja. En eh, dat duurt altijd gewoon heel lang. En er zit ook altijd heel veel tijd tussen een liedje dat af is... en een liedje dat wordt uitgebracht. Mhm. Eh, want je hebt helemaal promotieverhaal en alles zit er nog, zit er nog bij. Dus eh, de muziek is al zeker een half jaar echt af. Ehm, maar we moesten nog even wachten met het uh, releasen. Oké. Ehm, goed, dus dat is even het eh, verhaal. En hij komt dus 22 april komt hij uit. Gaat, zit er ook een release show bij? Of ja, zeker. In uh, Bitterzoet, Amsterdam. Bitterzoet, dat is een hele leuke zaal. Heel leuke zaal. Ja, ja het is eh, heel makkelijk te vinden voor de mensen die denken van... Hoe kom je er? Gewoon centraal station uitstappen, recht doorlopen. En, dan is het geloof ik uh, 200, 300 meter eh, voor je uit. En dan is het rechts in ja, precies. Spui, geloof ik, het, eh, de Spuistraat. Dat zou best kunnen, ja. daar, daar zit het. Ja, ik ben er een paar keer geweest, dus ik weet eh, waar het is. Ehm, we gaan nog even één nummer draaien. En dan nodig ik je uit om, om daar te gaan zitten. vorige week hebben we, niet vorige week, twee weken terug hebben we iets eh, gedraaid van een Grunningse band. Eh, Solitary Zebra heet de band. Eh, dat nummer heet Band. Maar ze hebben er gelijk ook meteen nog eens twee extra singles bij gedaan. En die zijn onder Spotify te vinden bij Not The Same. En daarvan draaien we dan ook heel fijn het titelnummer van Solitary Zebra. In this night we're moving on. At this hour we'll get it done. every bit of you and me takes the spin of destiny. Sparkles become flames was hem, Solitary Zebra met uh, Not The Same. We gaan uh, eventjes eh, naar de plek waar Melle nu zit om te spelen. Dat is, klinkt altijd ietsje anders. Ehm, en hij gaat gelijk meteen beginnen met de single die hij niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Maar nou in een akoestisch jasje, gewoon in onze eigen versie. How I Long. arm again I need protection I fear myself concentrate on my reflection I see that I don't fit my skin kop is eraf. How Long was dit eh, de nieuwe single, eh, of de laatste single van eh, Bella. Dan komt een nummer wat hij nog niet eerder heeft uitgebracht. Maar die hij voor ons nu gaat spelen. En dat nummer dat heet Clowns and Ghosts. Als ik wel geïnformeerd ben. Zeker. Komt-ie. just fly over your head Dreams of a lonely girl that's lost at sea Just put your thoughts inside my hand the night to clear your head and put your heart inside a hollow tree. The darkness fills you up instead. So just fly on when the night is through. just lay your head upon that you had The morning sun will rise again And wake you from this sleep that's ever heel mooie eh, song. Eh, ik heb hem eh, echt eventjes intens beleefd. Het is een heel mooi, mooie song. Ja, nee, ik, kom er nog bij je op terug. Maar eerst gaan we nog even één song doen. En dan doen we het volgende blokje. Meteen hierna alweer dus. Ehm, en dat is deze van Fabiana Dammers. Want zij is jarig vandaag viert haar 37e verjaardag. En een van de nummers die ze onder andere ook hier heeft gespeeld... is dit nummer, All These Feelings.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 Don't say. Feelings van Fabiana Dammers hoorde je hier bij Alternative FM. Het is eh, weer tijd om eh, te kijken en te luisteren naar Melle. En hij laat weer een aantal songs van zich horen. Eh, welke zijn het? tenminste, laten we eerst maar beginnen met de eerste van, van het blokje van wordt, twee. Already Home. Zo ga ik een beetje de, de aankomende EP af. Ja, ja, ja. Already Home had je al uitgebracht. Dus, Already eh, Home eh, was een single daarvan. Dus die komt ook op de EP nog. Maar ja, is natuurlijk al uit. Eh, ik ben benieuwd hoe die weer akoestisch gaat klinken. Dus hier is die. Bellen met Already Home. Another day is ending But tomorrow is already on my troubled mind If only I could stall the time Last night I was dreaming of a future and I saw us in a different life But morning made me realize All these lives are worthless now we can't be thankful and follow inderdaad een van de singles die we hier hebben gehad. Eh, Already Home. Yes. Ja, dan hebben we nog eh, een eh, tweede nummer van dit blokje van twee. Ook een single zeker? Ook een single, ja. Ah. En dan kan je al bijna raden welke het is, want dat is namelijk Run Run. Die was ja. over. Ja, die heb je ook al gebracht dus, ja, <laughs> oh, <laughs> dan komt die. All right. moving slowly through the mess she made She was on the edge of breaking down But I knew she was nothing like the rest of them Old habits disappeared with me around Oh darling, wave to me city lights to take me home. Release me from the ground that pulls me down. The tables have turned, I can take another step while she flies. Dat is even de vraag eh, wat je nog eh, gaat eh, spelen. Want ik wil nog, ik wil nog even een stukje van je draaien. Cool. Ja, maar ik weet, eh, welke wil je nog gaan spelen? Ik was een plan eh, On The Road en nog een hele nieuwe. Kijk, eh, dan moet ik die On The Road dus skippen. <laughs> Je, ook dus... je kan die ook draaien en dan verzin ik nu even iets anders. Oké, nou, dan, dan ga, ik, ga ik dat doen. Want, dat, want dat vind ik eigenlijk best wel een prettig nummer om eventjes zo dadelijk te laten horen. Cool. Ehm, dan zet ik even dat, dat weg, want anders dan, dan horen we mellen weer ergens op de achtergrond. Dat is nu even niet de bedoeling. Ehm, is het ik even te zoeken. Ja, dat is, was eh, heel erg fijn. Eh, dat alfabet, dat staat dan ook weer even niet 1, 2, 3 bij me. Eh, waarbij ik dan op een gegeven moment... Ja, dan moet ik... Het is heel leuk. Dit is heel leuk als je dat niet allemaal helemaal <laughs> klaar, klaar hebt staan. nee, dit is niet goed. hier moet ik zijn. En dan moet ik eventjes deze erbij pakken. Want anders dan gaat het niet lukken. Um, zijn er nog eh, allerlei andere zaken nog eh, rondom... Oh ja, tuurlijk. Eh, want ik zei net uh, dat Mella natuurlijk een van de mensen is... die bij die Rob Akda wordt betrokken is. Maar de Rob Akda wordt is ook weer bezig om dat allemaal weer een beetje opnieuw eh, in de stijgers eh, te zetten. Want er is eh, nieuws daarover te melden. Want als het goed is, komen ze komende zaterdag al met een, met een nachteditie. En wat gaat daar eigenlijk allemaal gebeuren? dat is deze zaterdag. Het zijn er vijf, die, nee vier, vier stuks. Eén ervan is een bekende uit de Waterland Popprijs. Dat is KVBA dat zeg ik dan eventjes op zijn Nederlands, maar het zal wel KVBA wezen. Ehm, want die, eh, die, jongens die heb ik eh, daar ook eh, wel eens gehoord. Tenminste, ik niet, maar ik heb wel begrepen dat ze daar aan mee hebben gedaan. Ned Francis, die mag het afsluiten. En Phil Mats is een van de mensen die ook optreedt. En het begint de hele avond met Low Edit Sound System. En die beginnen om half negen. En dan is er om eh, tien over half elf is er een juryoverleg. Nou, negen van de tien keer eh, is dat altijd een <laughs> beetje wat, wat uit de hand loopt. Eh, dat, dat, dat kun je dan wel, daar kun je wel op wachten. Dat, dat, nou, Melle heeft er ervaringen mee. Dus die weten dat, dat ze echt niet in 20 minuten tijd klaar zijn. Dat, dat zal nog wel even een, bijna wel een half uurtje aanlopen. Goed, die, die hebben ze een beetje verplaatst. Dus 5 maart is de eerste. Dan is er op vrijdag 11 maart is er een, een, een dagvoorronde. Eh, die, eh, dat is ook een hele, hele fijne. Maar goed, eh, daar zitten ook een aantal mensen die, die dan mee gaan doen. Ik heb niet 1, 2, 3 erbij staan wie dat zijn. Maar ik zou bijna zeggen, kijk of op de website van de Rob wordt. 11 ehm, maart is dus, dat is al vrij snel eh, want dat is volgende week vrijdag al. En dan is er gewoon, eh, gewoon een normale voorronde. Nou, dat eh, is in het kort wat er, wat er plaatsvindt. Um, ik dus komende zaterdag zelf er al bij. Maar dan heb ik ook een beetje de pet van 3 voor 12 op. Maar ook deze pet. Dus ik heb gewoon meerdere petten op. En dat is een beetje in het kort van wat er op Akda wordt doet. Nu! voor die single die Melle eh, eerder heeft uitgebracht. Ja, ik vind het eh, gewoon ook eh, prettig als ik de gewone robuuste versie hoor. Want deze heb ik heel veel gedraaid hier bij ZFM. En zeker in de periode dat we dus alleen maar tussen 10 en 12 de uitzendingen deden. On the Road van Melle. I'll lay you to rest in my arms and we will to get ourselves right out of this place. For so long we've been moving against the wind. I think we should get off the yourselves away so you can raise your voice in anger or just wait till the morning us off on a road where we've never been, doesn't it?